Staatssecretaris Dekker van Onderwijs wil niet reageren. De Algemene Rekenkamer is een onderzoek gestart naar de financiering van scholen. In het najaar krijgt de Tweede Kamer daarvan het resultaat. De Portugese president Silva pleit voor een regering van nationale eenheid... om het land uit de politieke problemen te helpen. In de toespraak zei hij dat er een breed akkoord moet komen... waarbij ook de socialisten uit de oppositie zich zouden moeten aansluiten. Vorige week dreigde in Portugal een kabinetscrisis. De twee partijen in de centrumrechtse coalitie ruzieden over de bezuinigingen die nodig zijn om het land uit de financiële problemen te helpen. Silva zei dat het geruzie Portugal een slechte naam bezorgt in het buitenland. De Amerikaanse marine is erin geslaagd een onbemand vliegtuig, een drone, te laten landen op een vliegdekschip. De complexe landing wordt gezien als een doorbraak in de inzetbaarheid van drones. Als ze op een vliegdekschip kunnen opstijgen en landen, hoeft de VS geen basis meer aan land te hebben om doelen aan te vallen of in de gaten te houden. De Ethiopische atleet Haile Gebrselassie is in de race voor een parlementszetel in zijn land. De meervoudig Olympisch kampioen maakte zijn deelname bekend via Twitter. Hij schrijft dat hij in 2015 in het parlement wil komen om Ethiopië vooruit te helpen. Gebrselassie won goud op de 10.000 meter bij de Olympische Spelen van 1996 en 2000. En ook won hij vier wereldtitels in die categorie. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag eerst wolkenvelden, later meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is gedurende vier uren. De nacht drinkt anders hier bij de Vader op Radio 1... het muziekprogramma van Radio 1 met onder andere deze nacht... aandacht eh, zoals we het de afgelopen week al hebben gehad... over de festivals die er in deze zomertijd zijn. En natuurlijk komen er zomersessies, uh, liever gezegd studiosessies voorbij... van onder andere Michael Kiwanuka, Raccoon, Wendy Snijders en Spinvis... En ik heb ook een exclusieve live-opname, namelijk eh, van Rock Werchter van afgelopen weekend. Je kan namelijk gaan luisteren naar de editors. Gaan we misschien zelfs dit uur al doen. Editors, dus live vanaf Rockwercht. Eh, en er is cabaret. En cabaret dat hebben we dan tussen eh, half vijf en vijf... met Hans Sibbel, oftewel Lebbes. Maar zo nog een aantal dingen op stapel staan. Ik ga bijvoorbeeld ook nog even aandacht besteden aan eh, het overlijden van Willy Wissink. In de jaren 60, de vroege jaren 60, de oprichter van de Indo-gitaarband Willy and His Giants. Bernie Nolan van de Nolans is ook afgelopen week overleden. Net als eh, Bengt Halbergen, dat is een hele bekende jazzpianist. Ze staan niet op een festival, maar ze stonden wel vanavond in de Heineken Music Hall. En ze gaan al heel wat jaren mee. Earth, Wind and Fire... afgelopen dus te zien en te bewonderen geweest... in de Heineken Musical, het gezelschap Earth, Wind and Fire... En uit hun eh, gigantische oeuvre draaide ik nog eens een keer... That's the Way of the World, 1973. En dit is het pianospel van Elton John. binnenkort moet u onder het mes vanwege een blinde darmontsteking. komt niet goed uit, want er komt nieuw materiaal van hem op de markt. this time I've spent being someone else's friend. Just one more time, for old time's sake, I'd like to go back home again. The world had seven wonders once upon a time. It's sure enough the favored nations aided their decline and all around me I've seen times like it was back when but like back then I'd say amen if I could get back home again if I could go back home if I could go back home if I never spotlight hitting me? Or was I just some nightclub singer back in 1963 in the old part of Valencia on the coast of Spain? Never tiring once of hearing songs about going home again. But never Elton John aan de vleugel, zichzelf begeleidend in een heel fraai liedje. Dat heet Home Again. En dat Home Again dat is ook te vinden op de Diving Board. Dat is namelijk de nieuwe LP van Elton John... die in september, 16 september om precies te zijn, zal uitkomen. Het gaat een heel bijzondere LP worden, heeft Elton John eh, gezegd. Je hoorde al zijn virtueuze, virtueuze pianospel en zoals hij het zelf omschrijft... the most piano-orientated album of my career. Nou, dan maak daar maar eens goed Nederlands van. Het meest eh, <laughs> piano-georiënteerde album van mijn carrière. Zullen we het daar maar op houden zes minuutje. In ieder geval, die cd dus van Elton John... die komt dan half september uit. Maar zoals ik al zei, eh, de man die gaat eh, onder het mes... heeft last van een eh, blinde darmontsteking. Ja, en daar kan je niet bij blijven rondlopen. Daar moet het aan gedaan worden. En... daar is ze dus voor onder behandeling. Binnenkort een zal de operatie plaatsvinden. En in, in, verband daarmee met die operatie zijn een aantal concerten... die hij had gepland, uitgesteld. En die concerten waren natuurlijk om dat album The Diving Board in het zonnetje te zetten. Dat was een meneer aan een vleugel, hier is een dame aan een vleugel. Ook met het nietje Home Again. Sometimes I wonder if I'm ever gonna make it home again. It's so far and out of sight. I really need someone to talk to, and nobody else knows how. tonight One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again. I live hoorde. Dan drie keer Home Again. Eerst van Alton John, vervolgens van Carole King. En de laatste bijdrage die kwam van Michael Kiwanuka. Een man die vorig jaar, zanger die vorig jaar heel wat belangstelling kreeg. Want hij was toen door de muziekjournalisten van de BBC... Eh, uitgeroepen tot het meest belovende talent van 2012. En zodoende stond hij op eh, een heleboel grote festivals. Rock Daar kan me inderdaad herinneren dat hij daar nog bij aanwezig was. Dit jaar doet u het wat rustiger aan. De kleinere festivals, als je hem wilt tegenkomen dit weekend, dan kan. Dat kan, dan moet je naar eh, Brugge toe in Vlaanderen. Daar treedt hij op bij het Cactus Festival. Michael Kiwanuka dus met Home Again. En de opname die ik net draaide, die is van Giel geweest van eh, vorig jaar. De het ochtendprogramma van Giel, daar kwam dat vandaan. Michael Kiwanuka. Nieuw materiaal, ook nu weer. Eliza Doolittle. head the Little, de allernieuwste zinger van Eliza Doolittle. Zangeres die drie jaar geleden ineens heel populair was... met eh, de bewerking van dat eh, hele oude soldatenliedje uit de Eerste Wereldoorlog. Pack Up Your Things. Eliza Doolittle dus. Dit is de nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1. En deze band gaat weer toeren reunietour onder de naam History of the Eagles. country klanken die te vinden zijn op On The Border. Dat is een LP uit 1974 van het gezelschap The Eagles. En de Eagles die zijn weer helemaal en allemaal bij elkaar. Tenminste, bijna allemaal. En dat getuigt dan in het feit dat ze gaan toeren. De History of the Eagles Tour die afgelopen week in, het Verenigde. de, in de Verenigde Staten is begonnen in Kentucky. In Kentucky. De Eagles, dus bijna allemaal zijn ze erbij, behalve Wendy Meisner. Die kan niet meedoen, want die heeft eerder dit jaar een, ehm, ja, een behoorlijke voedselvergiftiging opgelopen. Was eh, kantje boord. Zij is herstellende van zijn eh, ziekte en... Nou, wie weet dat hij later eh, in de Tour nog inhaakt, maar voorlopig is er even niet bij. Bernie Leiden wel. En dat is ook bijzonder, want uh, Bernie Leadon heeft met een aantal muzikanten van de Eagles eh, in onmin geleefd. <laughs> Lang was een fikse ruzie omdat hij een keer een uh, eh, foute grap had uitgehaald. Omdat hij... hij ging namelijk wat bieren over Don Henley heen uitstrooien. Nou, daar was <laughs> Don Henley not amused over en zodoende uh, is er een tijdje geen samenwerking meer geweest tussen eh, Bernie Leiden en de rest van de Eagles. De Eagles dus on tour. rock rockveteranen. Deze jongen die komt ook nog maar net kijken. Mars van zijn LP Unorthodox Jukebox. Eh, de hit van dit moment onder de titel Treasure. En de man komt eh, binnenkort naar Nederland toe. Hoewel binnenkort zal nog wel eventjes duren. Dan is het alweer eh, bijna herfst. 15 oktober daar geeft hij een optreden in het Ziggo in Amsterdam. En een paar dagen later, 17 oktober, dan kan je hem ook vinden in het Sportpaleis in Antwerpen. Sikkerdoom, nu ik het daar toch over heb, 24 oktober... dan is daar het optreden van Editors... Hele prima band. Ze komen ook naar Lowlands toe. En afgelopen zondag, toen waren ze de headliner op het Rock Werchter Festival in Vlaanderen. En dit liedje speelden ze toen. phonebook van een laatste LP. I'm on watch So close your eyes and get some rest. I'm here to watch your heart. It's been faulty from the start. I'm the red in your chair. I'm not near you. I never mean to make you cry. Jumping through my hoops with dissension in the truth and a smile. and a song. What's that over your shoulder? Fear of getting old. from the phone book. It don't matter to me. I'm an apple, on the tree, and I won't fall when you're sure. What's that on oh, your shoulder? Gebroken werd afgelopen zondag. Het liedje wat je hoorde, dat heette Phonebook. En dat is ook te vinden op The Weight of Your Love. En dat is namelijk het meest recente album van Editors... dat afgelopen week nummer 1 binnenkwam in de albumhitlijst hier in Nederland. Ze komen dus ook naar Nederland toe, editors. Dus als ik het al zei, op Lowlands kan je ze gaan bekijken. En later in het jaar, dan zitten we alweer in oktober... dan het optreden in Ziggo Dome. Dit is muziek uit Argentinië. week en nacht gelinkt anders. Dan bekijken we weer het lijstje van de World Music Charts Europe. En daarop deze keer een bijdrage uit Argentinië, La Yegros. De naam van de zangeres die je hoorde, Buenos Aires, daar komt ze vandaan. En Tracito de Madeira, de titel van haar album. Viene de mi, de titel van die cd. Je hoorde dus La Yegros. Het is een cabaret, hier wel? een oud radioprogramma. Maar eerst even Plain white Tears. Dit liedje dat heet Aeroplane. you know Captain speaking. Welkom aan boord van onze DC-9 op lijnvlucht naar Rome. De vliegtijd bedraagt 1 uur en 45 minuten en de temperatuur in Rome is 26 graden Celsius. Ik wens u een aangename voortzetting van de reis. Ja, ja. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We vliegen op het ogenblik op een hoogte van 10.000 voet. Het weer is fraai en de buitentemperatuur bedraagt min 43 graden Celsius. Op deze lijnvlucht naar Rome had ik u op dit moment graag gezegd... dat u rechts onder u de Mont Blanc kon zien liggen. Maar sinds enkele ogenblikken zit er hier een meneer naast me... die me iets hards en kouds in de nek heeft geduurd en verteld heeft dat het toch beter is dat we niet naar Rome vliegen... maar richting Madrid. Hoewel ik deze mening niet geheel en al deel... zult u toch zo aanstonds het Spaanse hoogland onder u voorbij zien glijden. Het is in Madrid prachtig zomerweer en de temperatuur bedraagt 29 graden Celsius. Eh, this is your captain speaking. De stad die u zo even onder u voorbij zag gaan... was de hoofdstad van Spanje, Madrid. Dat we daar niet landen komt omdat die meneer, waarover ik u zo even al verteld heb... en bij wie zich nu ook een andere passagier heeft gevoegd... die beschikt over enkele handzame explosieven... omdat die meneer dus bij nader inzien de voorkeur geeft aan bestemming Algiers. Algiers is de hoofdstad van de sinds 1960 onafhankelijke staat Algerije. Het weer in Algiers is bijzonder fraai. De temperatuur bedraagt 31 graden Celsius. Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Het weer in Rabat is bijzonder fraai. De grondtemperatuur bedraagt er op dit moment 32 graden Celsius. Rabat heeft een modern, goed het vliegveld... en Nederland onderhoudt met het Koninkrijk Marokko hartelijke betrekkingen tot nu toe. Intussen hoop ik dat u de veiligheidsvoorschriften die zich in de stoelleuning voor u bevinden niet ongelezen hebt gelaten. Uh, this is your captain speaking. Aan de horizon ziet u de prachtige grote Atlantische Oceaan... die we nu pal westwaarts zullen oversteken... wanneer ik althans de korte inhoud goed weergeef van het gesprek... dat ik zo even met mijn beide gasten in deze kleine ruimte heb mogen voeren. Aan het eind daarvan zult u het eiland Cuba zien liggen. Waren het niet dat de actieradius van een DC-9 maximaal 9000 kilometer bedraagt... zodat het zowel voor het toestel als voor uw gezagvoerder toch nog een hele tour zal worden. Het is mij bekend dat u alle een pelgrimsreis ondernam naar Rome... en morgenochtend door de paus in audiëntie zou worden ontvangen. Hoewel ik moet aannemen dat deze afspraak niet door kan gaan...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 Tell me that you'll wait for me. Hold me like go. There's so many times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I think of you. Every song I sing, I sing for you. When I come back, I'll wear your wedding ring. Now the time has come to leave you one more time. Let me kiss you, then close your eyes. I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the time to say. Kiss me and smile for me. Tell again. Oh, babe, I hate to go. Paul Mary 1969, Leven on a Jetplane. En daarvoor hoorde je de stem van acteur Luc Lutz... die zijn medewerking verleende aan het KRO-radioprogramma... in eerste instantie, later ging het naar de televisie toe. Cursief, daar zat destijds pittig cabaret in. En dit was een van de sketches die je hoorde. Luc Lutz dus met eh, This is your captain speaking. Nog één muziekske tot aan het nieuws. En die komt van Bob Dylan. she's no good. I don't know nobody in the world can get along with you. You got the ways of a devil sleeping in a lion's den. I come home last night, you wouldn't even let me in. Well, sometimes you're as sweet as anybody wanna be. When you get a crazy notion jumping all over me, when well, you give me the blues, I guess you're satisfied. And you give me the blues, I wanna lay down and die. shoes on your feet. Pretty mama helped you when you had no food to eat. You're the kind of woman I just don't understand. You're taking all my money and give it to another man. Well, you are the kind of woman makes a man lose his brains. You're the kind of woman drives a man insane. You give me the blues, I guess you are satisfied. give me the blues.